Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het zuiden van Californië geregistreerd. De heftigste hadden een kracht van 5,5 op de schaal van Richter... en hadden een epicentrum ten oosten van San Diego bij de grens met Mexico. Er zijn zeker 70 aardgokken gemeten, tot nu toe zonder ernstige schade. Seismologen spreken van een actieve zwermbevingen aan de zuidrand van de San Andreasbreuk. Zoveel activiteit in de bodem van Californië is volgens hen niet meer voorgekomen sinds de jaren 70. Een groot natuurgebied op Curaçao is vervuild met olie. Drie toeristenstranden aan de zuidwestkant van Curaçao zijn besmeurd. olie komt waarschijnlijk uit een tank van de olieoverslagplaats aan de Bullenbaai. Volgens omwonenden stroomt er al een weken olie het natuurgebied in. De overheid van Curaçao en de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA zouden pas hebben gereageerd toen een milieuorganisatie onder meer de NOS had ingelicht. Schoonmaakploegen van de raffinaderij zijn bezig de olie op te ruimen. De precieze omvang van de vuiling is nog niet bekend. Het reizende theaterfestival De Parade heeft het beste jaar uit zijn geschiedenis achter de rug. Volgens de organisatie hebben zo'n 267.000 mensen het evenement bezocht. Vorig jaar waren dat er 240.000. Na Rotterdam, Den Haag en Utrecht werd het festival gisteravond met een gala afgesloten in Amsterdam. De Parade trok zoveel bezoekers mede dankzij het mooie weer. Op de slotdag in Amsterdam regende het wel, maar tijdens de optredens was het droog. TV-programma Zomergasten komt aanstaande zaterdag met een extra uitzending met sociologe Jolande Withuis. Eerder deze maand werd de live-uitzending met haar afgebroken omdat ze een migraineaanval kreeg. De VPRO neemt nu een nieuw gesprek op dat twee uur duurt en begint waar de afgebroken uitzending eindigde. Er was eigenlijk geen ruimte voor het programma, maar de NCRV heeft zendtijd afgestaan. Het weer, opklaringen en droog met nevel en kans op mistbanken. Minimaal rond 10 graden. Overdag zonnige periode. Het blijft droog en het wordt 21 graden in het noorden tot 23 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A12 tussen Utrecht en Venendaal en op de A59 tussen Zevenbergen en Den Bosch. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee.